Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De VVD denkt na over een soort vaccinatieplicht. De partij wil geen verplichte prik, maar als je geen coronavaccin hebt gehaald... mag je bijvoorbeeld niet naar een festival of een gemeentehuis in. Niet iedereen is bereid om een prik te halen... en zo zouden meer mensen zich moeten laten inenten. Coronaminister De Jonge, die ziet niks in zo'n plicht. Dat is niet iets van belonen, dat is ook niet iets van eh, van, van dwang of van drang. Daar moeten we allemaal in, in, in die hoek moeten we niet komen, denk ik. We moeten het houden bij eh, het elkaar blijven uitleggen en blijven overtuigen van het enorme belang van vaccinatie. Het kabinet heeft nu om een advies gevraagd. Twee coronavaccins zijn trouwens een stap verder. Die van Pfizer en BioNTech gaan een vergunning aanvragen. En ook Nederland staat op de bestellijst bij die makers. Er verschijnt binnen een paar maanden een nieuwe corona-app in de App Store. De GGD wil met die app het bron- en contactonderzoek makkelijker maken. Want door die app hoeft een GGD'er je telefoonnummers niet meer neer te pennen, maar kan je de boel digitaal doorgeven. Je hoeft hem pas te downloaden als je positief getest bent. Agenten hebben een man opgepakt voor het veroorzaken van een stroomstoring in Lelystad. Daardoor zaten een hoop inwoners gisteravond uren zonder stroom. De man werd opgepakt bij een leegstaand pand waar ook een man op de grond lag met ernstige brandwonden. Volgens de verdachte had het slachtoffer onder stroom gestaan in een elektriciteitshuisje. En over minder dan een uur moet Oranje aan de bak. Het Nederlandse elftal speelt zo in de Nations League tegen Polen. Het is nog even afwachten of Lewandowski, de beste spits ter wereld, meespeelt. Als hij zijn noppen aantrekt, kan het nog best spannend worden, zegt commentator Arno van Meulen. In het thuisduel van Nederland tegen Polen was hij er niet bij. Toen kreeg hij rust. Ehm, nu als hij wel speelt, ja, dan moet je achterin wel heel erg oppassen. Nederland gaf tegen Bosnië ook nogal wat kansen weg. Eh, want er gaan er wel een paar in eventueel. Dus Nederland zal goed moeten verdedigen als Lewandowski erbij is. Zonder hem wordt het wel een stuk makkelijker. De voetballer zegt dat hij last heeft van een bilblessure. Maar Poolse kranten zeggen dat die ruzie heeft met de coach. Oranje moet vanavond in ieder geval winnen. En hopen dat Italië punten laat liggen om nog door te gaan in de Nations League. Krijg je het weer nog? Je hebt in het westen kans op een klein buitje vanavond. Vannacht is het overal droog en koelt het af tot 9 graden.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 Liefde is zo ingewikkeld. Kan beter niet bellen nu, maar er zit vast in mijn hoofd is dus je sikkel. Cut je back met mijn hand op je middel. Nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights, beefs en gekibbel. Ben je verder gegaan nu in middel? Geloof ik ook zo rode meid zoals jij bij mij doet. Bij al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Voel me open en we zien wel wat de tijd doet. De wij doet, is bijna mijn seizoen. als je me niet ziet Ben je loneloos aan mij Maar als ik je niet zie Heb je constant door mijn mind En als ik je niet zie Denk je dan wel eens aan mij eh, Hart is gebroken en peace Maar ik heb papier en fysiek Life on the road is niet iets Buffel ik ren en ik Tipsy dus ik bel je aan een ik ben ook alleen en niet alleen, yeah. Dus Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we leven gaan grappen. Ik jou trouwens het probleem, forever duurt niet lang, nou is niet de same. Jij weet ook dat ik meer verdien. Er is een tijd van komen, now I gotta leave, yeah.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 I'm like, mm, mm, mm, gotta get up out my room. That's some more bad she gon' bust a move. 9. put you in the put you in the mix. Hey. Eh. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways.